met het NOS-journaal. Meer dan 100 organisaties roepen landen op tot actie in de Gazastrook. De hulp- en mensenrechtenorganisaties eisen dat humanitaire hulp aan Gaza niet meer wordt tegengehouden... en dat er een permanent staakt het vuren komt. Onder de ondertekenaars zijn Artsen zonder Grenzen, Oxfam en Save the Children... De briefschrijvers roepen andere landen op om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door te stoppen met het leveren van wapens en munitie aan Israël. Het Openbaar Ministerie is inderdaad gehackt, meldt NRC. Dat zou in een interne toelichting staan die de krant heeft gezien. Of er informatie is gestolen en om welke gegevens het gaat, is niet bekend. Vrijdag haalde het OM de systemen offline na vermoedens van een hack. De organisatie blijft mogelijk nog weken afgesloten van het internet. Ruim een half jaar na de branden in Los Angeles is opnieuw een slachtoffer gevonden. Het stoffelijk overschot is nog niet geïdentificeerd. De branden begin januari veroorzaakten enorme schade in de buitenwijken van de Amerikaanse miljoenenstad. Tienduizenden mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur was pas na weken onder controle. Voor zover nu bekend kwamen 31 mensen om het leven. Meerdere mensen worden nog vermist. Afgelopen april werd voor het laatst een lichaam gevonden. Voor het eerst sinds de Russische invasie hebben Oekraïners een grote demonstratie gehouden tegen de eigen regering. In meerdere steden werd geprotesteerd tegen een nieuwe wet die bepaalt dat anticorruptieinstanties voortaan onder het Oekraïense Openbaar Ministerie vallen. Demonstranten vinden dat de onafhankelijkheid van de organisaties daarmee wordt ingeperkt. President Zelensky zou dan onderzoeken naar zijn eigen entourage kunnen frustreren. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met vooral in het zuiden en zuidoosten enkele buien. Elders blijft het overwegend droog.